Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt voorlopig waarschijnlijk geen arrestatiebevel voor de leiders van Hamas en de premier van Israël. Twee maanden geleden kondigde de aanklager van het internationaal strafhof aan dat hij genoeg bewijs had om ze te vervolgen. Premier Netanyahu vanwege de vele Palestijnse burgerslachtoffers en Hamas voor moorden, gijzelingen en verkrachtingen. Internationaal kwam er veel kritiek op dat arrestatiebevel en daarom loopt de boel vertraging op, legt mijn collega Kaya Bouwman uit. Wat ze nu hebben besloten is dat er 60 regeringen en ook een aantal andere partijen zoals rechtsgeleerden en belangenorganisaties eh, hun standpunt mogen indienen. En het gaat dan om, om beide kanten. Dus zitten regeringen bij die de aanklacht tegen Israël eh, tegenspreken zoals de VS en Duitsland en dan heb je ook de andere kant, heb je Spanje en Zuid-Afrika. Ehm, en zij moeten hun standpunt indienen en dat wordt dan bekeken door het Hof. En eh, we weten niet hoe lang dat gaat duren. Daar is geen deadline voor. Een arrestatiebevel voor premier Netanyahu zou betekenen dat hij niet naar veel landen zou kunnen reizen... zonder het risico te lopen meteen opgepakt te worden. De baas van de Amerikaanse Secret Service stapt op. Ze kregen veel kritiek vanwege de moordaanslag op Donald Trump. Want de Secret Service kon niet voorkomen dat een schutter het vuur opende op de oud-president terwijl hij een toespraak hield. Trump raakte gewond aan zijn oor. Een man in het publiek werd doodgeschoten. De Rotterdamse politie heeft samen met een databedrijf honderden gevallen van cryptofraude ontdekt. Daders overtuigden slachtoffers via datingsites of sociale media om te investeren in crypto. Vervolgens moesten ze wat formulieren ondertekenen. Maar wat ze niet doorhadden is dat ze hiermee criminele toegang gaven tot hun cryptorekening, zegt de politie. Het is eigenlijk een soort stapel papieren die je moet ondertekenen, waarbij het een velletje in het midden is en daar zet je je handtekening onder. En ja, dan ben je eigenlijk al slachtoffer. en dan kan het soms nog wel eens weken of maanden duren voordat, je, voordat het duidelijk is dat je slachtoffer bent. Want eerst lijkt het allemaal wel de goede kant op te gaan. Doordat je investeert, geld terugkrijgt... en op het moment dat jij toch wel echt een groot deel van jouw spaargeld daarin legt... dan is het opeens allemaal weg. Er waren in totaal 186 Nederlandse slachtoffers. Zij raakten gemiddeld duizenden euro's kwijt. Voor één slachtoffer kwam het ingrijpen van de politie net op tijd... want hij was bijna 65.000 euro lichter geweest. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien met kans op onweer. Graad of 21 is het. Vanavond ook grijs met langs de kust nog regen.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 Daardoor is het heel erg druk geworden op de A10 Zuid en West. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Koenplein is de vertraging een uur. Op de A9 daardoor ook een lange file van Diemen naar Alkmaar... tussen Amsterdam-Gaasperdam en knooppunt Velsen...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 bij de aanslag op Donald Trump. Het dodental na twee aardverschuivingen in Ethiopië is opgelopen naar 229. De aardverschuivingen ontstonden na veel regen. Toen hulpverleners zochten naar overlevenden na een eerste aardverschuiving... volgde er een tweede. Daardoor vielen er nog meer slachtoffers. De Franse president Macron wil proberen om Paul Watson vrij te krijgen. De milieuactivist werd gisteren op Groenland aangehouden op verzoek van Japan. Dat land wil hem vervolgen vanwege zijn acties tegen de Japanse walvisjacht. Het weer, vanavond vooral aan de kust een bui.